Goedemorgen, ik ben Felicia en dit is het nieuws van NOS op 3. Een flinke brand in een café in de Friese stad Sneek. De vlammen ontstonden in het dak en uiteindelijk stond de hele tweede verdieping in de fik. Een deel van het dak is ook ingestort en de brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle. Schoorsteenbrand was in het begin eh, de melding. heel snel opgeschaald naar grote brand, naar zeer grote brand. Het betreft een eh, discotheek, een eh, café, een oud pakhuis, gevangenis van heel vroeger zie ik. En eh, ja, dat pand staat eh, volledig staat het dak in de brand. Toen de brand ontstond waren er nog mensen in het café. Zij konden allemaal op tijd naar buiten. Bij een ongeluk op een N-weg bij Waalre in Brabant zijn twee mensen omgekomen. Hun auto raakte van de weg en belandde in een vijver. Hoe het kwam is nog niet duidelijk. Een ooggetuige vertelde aan een lokale journalist dat de auto aan het slingeren was. De politiehond die woensdag werd neergeschoten in Dalfsen in Overijssel... is alsnog overleden aan zijn verwondingen. De politiehond werd ingezet bij een arrestatie... maar keerde zich door de chaos tegen zijn eigen team. Om de aanval te stoppen schoot een agent op de politiehond. En met zijn gimpies aan en een bos bloemen in de hand... nam Joep van het Hek afscheid op het podium van Carré. Het was de allerlaatste voorstelling van de cabaretier. Hij is inmiddels 70 jaar en vindt het wel mooi geweest. In een volle zaal zwaaide hij af. Dank u wel. Het is een ongelooflijk bijzondere avond. Want nou ja, het heeft eh, bijna niet in de kranten gestaan, maar ik ga ermee stoppen. <laughs> en dan zegt u allemaal... Oh. En dan zeg ik, fuck you! Hij heeft 50 jaar opgetreden. Dan nog het weer. De dag begint zonnig en droog. Maar vanmiddag is er kans op flinke regen en onweersbuien. Bijna overal geldt code geel. Het wordt 20 tot 23 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB.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 dress their hearts in Sunday clothes. Though they're sometimes burned, they're unconcerned. Their love just grows and grows. People who are born in May, I've heard tell, should always try to search around until they found someone born in July. Strange how a distant star controls our destiny, and wonderful when it's happening to people like you and me, the people who are born in May Need the folks born in July and the folks born in July like me will always feel the need to be at home in their arms forevermore thanking every star in the heavens for the people born in hartelijk welkom bij ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie, Alco Beuving. Nou, fijn dat je luistert op deze zondag 26 mei. Eh, ja, wat staat er op de rol? Ik denk dat ik eh, fijne muziek heb uitgezocht. Eh, we gaan een beetje stilstaan bij de burleske muziekstijl in de jazz. burlesque is natuurlijk een beetje de kunst van het verleiden, dansen en sensuele muziek. Daar heb ik een aantal voorbeelden van uit de jazz. Eh, ik heb natuurlijk ook eh, veel nieuw werk. Chantal Akda, ik zie Ron van Leeuwen staan, Andrea Motis, Timo Niesterok, Marjorie Barnes, The Fried Seven. Nou, eigenlijk veel om op te noemen. En natuurlijk ook oude bekenden, Joe Henderson, Angelo Verploegen, Mina, The Preacher Man. Nou, het belooft allemaal goed te komen. Het belooft een mooie uitzending te worden. Nogmaals, fijn dat je luistert. En ik zal even kijken wat ik op twee gezet heb. Even op mijn lijstje kijken. En dat is, oh ja, een hele bekende. Angelo verploegen moment. Dus even kijken waar die staat. Hier komt hij. Dancing in the Dark, Angelo Verploegen. fijne cd van eh, Angelo Verploeger. Die speelt natuurlijk de Vlugelhorn, Ed Verhoef gitaar en Erik van der Westen op de contrabas. Dit zijn eigenlijk eh, opnamen uit eh, de Bethlehemkerk in Amsterdam in 2021. En deze prachtige cd, When the Night Falls, is uitgekomen in maart 2022. Dus nog niet eens zo heel oud. ja, wat nog nieuwer is, is de muziek van Chantal Acta een Nederlands-Belgische... ik geloof dat ze in Nederland geboren is... maar volgens mij al heel lang in België woont... heeft onlangs een cd uitgebracht. Eh, moet ik even kijken hoe die cd heet. Chantal Okda. Uh, eh, eh, Silently Held. en dat is een mooie cd geworden. En daar, staat onder andere dit nu op de barn. Dat, ze wordt ook vergezeld van niet de minste gitarist. Ik zie op het lijstje staan Bill Frissel. ja, die kennen we natuurlijk wel allemaal als gitarist. En eh, volgens mij is het haar eigen band waarmee ze verder speelt. Chantal Akda. En eh, eens even kijken hoe dat ook alweer heet. De, de Barn. Chantal Agda, Silent the Held, cd'tje uit 2024, onlangs uitgekomen. Eh, ja, wat wat ouder is, is een eh, cd van eh, Joe Henderson, de bekende saxofonist. En die heeft ooit een, cd gemaakt, Power to the People. Daar staat een mooi nummertje op. Joe Henderson, Lazy Afternoon. En deze cd, ja, 1969. Komt-ie. Henderson, Lazy Afternoon. Als je denkt, wat eh, klonk die bas lekker? Nou, dat was Ron Carter. Eh, ik zie de piano Herbie Hancock. Eh, en natuurlijk Joe Henderson zelf op de sax. leuke, mooie cd ook. Tijd voor iets anders. Ik ben nog wel een liefhebber van een Italiaanse zangeres. En haar naam is Mina. En ik zag dat hij in 2022 de songboek van de Beatles had uitgebracht in haar hele leven heeft zij natuurlijk verschillende nummers van de Beatles gezongen. En die waren nu allemaal op één cd'tje gezet. En uh, Mina is wel een bijzondere figuur. Eh, eh, ja, ik denk in de vijftiger jaren werd ze ook uitgenodigd om naar Amerika te komen. Met Frank Sinatra te zingen en alles. ze kan ook goed jazz zingen. En dat deed ze toch niet, omdat ze gewoon volgens mij vliegangst had. En gewoon in Italië is gebleven. Op hoge leeftijd inmiddels, volgens mij is ze in de tachtig, denk ik. En eh, ja, dit, heeft daarna, dit was uit 2022, de Beatles CD uitgebracht. En daarna heeft volgens mij nog een CD uitgebracht. Maar de Beatles CD vind ik wel leuk. En ik heb gekozen voor het nummertje van Mina. With a little help for my friends. know Eh, Mina met een, eh, de, eh, van de CD Beatles Songbook... With a Little Help from My Friends. En daar kom ik bij een, ja, een bijzonder project. Dat is van Ron van Leeuwen. En Ron van Leeuwen is eigenlijk een architect, maar die is ook componist. En ja, volgens hem zijn muziek, architectuur en stedenbouw hebben veel met elkaar gemeen, zegt, zegt hij. denk bijvoorbeeld aan de termen als harmonie, vorm, variaties, balans, ritme, motief, eh, ja, en de, die arch, de, zijn cd heet Architoon. En dat gaat eigenlijk allemaal over eh, eh, ja, iconische gebouwen... zoals de Notre-Dame, piramide van Cheops, Empire State Building. En daar staan een heleboel gebouwen op deze cd gezet. Het is eigenlijk een mix van jazz, big band, burlesque, ballroom... bolero, Latin pop, hip-hop. Van alles zit er in deze muziek verwerkt. En het is, een mooie, eh, ja, het is een mooie cd geworden. En ik was echt onder de indruk toen ik dit eh, document, zou ik bijna zeggen, ging beluisteren. En ik heb gekozen voor een gebouw wat we in Nederland allemaal wel kennen. En dat is het Vredespaleis. Vredespaleis uh, Ron van Leeuwen. hier komt hij. je luisterde naar eh, Ron van Leeuwen, eh, de, de, componist... uitgevoerd door het eh, Paradox Jazz Orchestra. Architoons heet het. En het is echt een prachtige cd. En alle gebouwen zijn eigenlijk heel mooi om te beluisteren. Dus ja, ik, oh, is deze denk ik dit jaar uitgekomen februari, maart denk ik zo'n beetje. Zeer de moeite waard. Architoons. En Andrea, deze. mooie klanken van Andrea Motis. Eh, en, eh, die komt uit de Sint-André eh, Jazzband. En ja, ze is volgens mij trompetist en zangeres. En dit is van haar nieuwste cv februari 2024. Someone to Watch Over Me, bekend nummertje uit de jazz. Maak nu het overstapje naar de burlesque jazz. En dat, ik kwam eigenlijk op het idee dat ik eh, van Alan Broadbent een uh, cd'tje in mijn handen had. En eh, die cd, dan moet ik even kijken hoe die ook weer heette. Die heette Burlesque, cd 2021. Daar stond allemaal burlesque muziek op. Nou, burlesque moet je denken aan een beetje rokerige nachtclubs, cafés, kroegen... waar wat muziek gemaakt wordt, schaars geklede dames... En eh, dat ziet er fantastisch uit. Het is, je hebt ook nog vaudeville. Dat is meer met sketches en alles. Maar burlesque is wel grappig. En toen ontdekte ik dat er eigenlijk in de jazz... heel veel eh, eh, burlesque en jazz uh, verzamelcd's gemaakt zijn. Dat is wel grappig. Ik begin met Alan Broadbent. Bekende gitarist, pianist en ja, componist. Showtime. en eh, gitarist en pianist en producent. Ja, van alles doet hij. Eh, en dit allemaal uit van zijn cd Burlesque. En eh, ja, het volgende nummer is een instrumentaal nummer... gecomponeerd door David Ross. Is getiteld stripper, 1958 opgenomen, vier jaar later uitgebracht. En het getuigt van jazz-invloed en, eh, eh, en ook een beetje, ja, je hoort de tribunes. En het is ook een beetje de muziek die eh, het gevoel geeft dat, om striptease-artiesten te begeleiden. David Ross, de stripper. Dit nummer heeft overigens in de Billboard Top 100 op 1 gestaan in 1962 in Amerika. Luister echt. Zonder klanken. En dan moet je je voorstellen dat je in een nachtclub zit, zo s'avonds laat. En dan komt er een, zangeres op het podium staan. Haar naam is eh, Julie London en die zingt Bye Bye Blackbird. Pack up all my care and woe Here I go, singing low. Bye, bye, blackbird. Where somebody waits for me, sugar sweet, so is he. Bye by like No one here can love or understand me. Oh, what odd luck stories they all hand me make my bed and light the light. I'll arrive late tonight, blackbird. ik terecht bij Nori Paramore. Een Engelsman, een soort, eh, ik zou bijna zeggen, Dolf van de Linden. Type, zou ik zeggen, heel veel orkesten geleid, producer geweest. En dit is zijn uitvoering van eh, de Harlem Nocturne. bekend is... die wordt ook gerekend tot de burlesque in jazz. Dat is deze. Folks, here's a story about Minnie the Moocher. She was a red-hot hoochie coocher. She was the roughest, toughest frail, but Minnie had a heart as big as a whale.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 Each meal she ate was a dozen courses. She had a million dollars worth of nickels and dimes. She sat around and counted them all a million times. Hide, hide, hide, hide. Hide, hide, hide, hide. was natuurlijk Cap Calloway, ook nog bekend uit de film The Blues Brothers natuurlijk. Het was wel een iets andere uitvoering. Eh, eh, Sarah Vaughan en eh, Clark Terry hebben ook een nummertje gemaakt. De Scat Blues, dat past ook keurig in het rijtje van de burlesque in jazz. Thank you. parents, she bedoelde de parents de kippen de lippen. Zij the de haren, die persoon die woonde de lauwe lippen. Ik doe wat ze put de boosje the Die bedoelde bij ze bij. I don't know, no, no, no. I can't, I can't, I can't, I can't. I don't know you be there, No, no, no, no, no. Oh, yes, yes. Yeah, yeah! Yeah! Seraphon en Clark Terry in uh, Scat Blues. Eh, mooi nummertje. Je hebt geluisterd naar ZFM uh, eh, Jazz. Eerste uur samenstelling, presentatie Alco Beuving. En we gaan natuurlijk na de klok van 11 gewoon rustig door... met het draaien van hele fijne muziek. Onder andere zie ik staan Rijn de Graaf. Wie heb ik nog meer staan? De Preacherman, Timo Nisterok, de Melbourne Ska Orchestra, Majorie Barnes. Eh, nou, te veel om op te noemen. Ik zou zeggen, we gaan eruit met een eh, bekend nummertje.